Gert met het NOS-journaal. In Valencia is de Aquarius aangekomen. Het migrantenschip dat vorige week werd geweigerd door Italië en Malta. Eerder vanochtend arriveerde al een schip van de Italiaanse kustwacht... dat een deel van de ruim 600 opvarenden van Aquarius had overgenomen. Een derde schip is nog onderweg. Waarschijnlijk komen alle migranten die een week geleden aan boord werden genomen... door de Aquarius allemaal in aanmerking voor een asielprocedure in Spanje. De Duitse bondskanselier Merkel wil op korte termijn een aparte top inlassen met landen die de meeste migranten opvangen. Die top moet dan binnen anderhalve week worden gehouden, nog voor de EU-top van eind deze maand in Brussel. Dat meldt de Duitse kant Bielt op basis van regeringsbronnen. Merkel wil onder meer met Griekenland, Italië en Oostenrijk om de tafel zitten om oplossingen te bespreken. Op de A4 bij Badhoevedorp is vannacht een ambulance gecrashed en op zijn kant terechtgekomen. Volgens Rijkswaterstaat zijn de ambulancemedewerkers niet gewond geraakt. Wel is er veel schade. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Er waren, voor zover bekend, geen andere voertuigen bij betrokken. In Duitsland in de buurt van Münster zijn bij een ongeluk met een hete luchtballon de zes inzittenden gewond geraakt. De luchtballon kwam volgens de politie terecht in een regenbui en werd door een windvlaag samengedrukt. Daardoor stortte de ballon zo'n 10 meter naar beneden en kwam in een open veld terecht. Ook een medewerker van het ballonvaartbedrijf raakte gewond. Hij viel toen hij naar de plaats van het ongeluk liep. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft voor het eerst TBS met dwangverpleging geëist tegen een verdachte. Het gaat om de man die zijn stiefkinderen ernstig mishandelde en vermoorde. Ook wil het OM dat hij 15 jaar de cel ingaat. Mocht de rechter meegaan in de eis, dan moet de man naar Nederland komen. Aruba heeft geen TBS-kliniek. Het weer even zon, plaatselijk een bui, het wordt 16 tot 20 graden.